Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Tel Aviv heeft Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zijn nummer Arcade was van tevoren al de torenhoge favoriet... en kreeg uiteindelijk 492 punten. Ik kan het niet geloven, ik sta helemaal te shaken gewoon... zei Duncan Lawrence na afloop. Na de jurypunten stond hij op de derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning. Italië eindigde als tweede, Rusland werd derde... Onder andere premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben Duncan gefeliciteerd met de overwinning. De 25-jarige Duncan is de vijfde Nederlandse winnaar. Het was 44 jaar geleden dat Nederland met Dong van Teaching... het Songfestival voor het laatst won. Duncans winst betekent dat Nederland het Songfestival volgend jaar mag organiseren. Hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering. Die zei dat het hulpschip de Italiaanse territoriale wateren niet in mag. Maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood. Ze werden woensdag opgepikt uit rubberbootjes voor de kust van Libië. De Oostenrijkse regering is gevallen... Bondskanselier Koerts heeft de president gevraagd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve Koerts wil niet verder regeren met de rechtspopulistische FPÖ... E. na het schandaal dat vicepremier en FPÖ-leider Strache de kop heeft gekost. De Oostenrijkse kanselier en de president praten er vandaag over verder. De Italiaanse minister Salvini heeft in Milaan plannen gepresenteerd... voor een grote rechtse fractie in het Europees Parlement. Salvini's partij Lega vormt nu al een fractie met de PVV het Front National, de FPÖ e en het Vlaams Belang. Ook de Duitse AFD komt daarbij en mogelijk ook nog het Hongaarse Fidesz. De fractie zou dan van de achtste en kleinste fractie in het parlement de vierde fractie kunnen worden. Het weer, vannacht nevel of mist en een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook weer enkele buien en kans op onweer. In het binnenland opnieuw vrij warm, 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 Come explore with me. explore with me. my way, you catch my eye. When you take my hand, I'm flying high. When you wanna dance, I need to try. Not float the sky. Like an airplane, I will stay on the ground.